Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ze gaan het helemaal anders doen, zeggen ze in Den Haag. Volgens de ministers in het demissionaire kabinet wordt het volgende kabinet niet meer van hetzelfde. VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaan onderhandelen om te kijken of ze tot een nieuw kabinet kunnen komen. En volgens de kabinetsleden blijft niet alles bij te houden. Er zijn verkiezingen geweest op 17 ja. maart. Er eh, is een uitslag eh, en dat betekent dat eh, de partijen in andere verhoudingen tot elkaar staan. Het is niet dat dit kabinet doorgaat. Er komt een nieuw kabinet. met een nieuw programma, ook met nieuwe mensen waarschijnlijk. Al dus minister Ollongren en Dekker. De ministers zeggen nog niks over of ze ook weer in zo'n nieuw kabinet willen. Online gokkers kunnen niet meer terecht op websites als Unibet, PokerStars en BWin. Accounts van Nederlandse gebruikers zijn daar geblokkeerd. Dat is al omdat bedrijven achter de sites geen vergunning hebben. Van vandaag is de online gokmarkt gelegaliseerd en mogen 10 bedrijven hier gokken aanbieden. De uitstoot van de asfaltcentrale APN in Nijmegen is niet slecht voor de gezondheid voor mensen die er in de buurt wonen. Dat heeft de GGD uitgezocht. Ook als je jarenlang blootgesteld bent aan de uitstoot hoef je volgens de GGD geen zorgen te maken. Buren van de centrale waren boos omdat er uit recente metingen naar boven kwam dat er veel meer schadelijke stoffen vrijkomen dan toegestaan. Zij willen dat de asfaltcentrale vertrekt. En al maanden hebben mensen in Hoorn in Noord-Holland last van vrouwen die s'nachts voor de deur staan om geld te lenen. Iemand heeft het opgenomen met zijn videodeurbel. Hallo? Hoi, goedenavond. Sorry dat ik u zo laat nog stoor. Bent u thuis? Wat is het? Uh, eh, kunt u mij 20 euro lenen voor de pijn? Want ik... Vind je het niet een beetje raar om zo laat nog aan te bellen bij mensen? Hè? Ja, excuses, maar ik weet ook niet wat ik anders moet doen. We hebben geen losgeld. Hier is niks te zoeken. Ze bellen midden in de nacht aan om geld te lenen voor de trein, maar die rijden op dat tijdstip helemaal niet. Bedelen is verboden in Hoorn. De gemeente kan niet zeggen of er al boetes zijn uitgedeeld. Heb ik het weer nog. In het hele land heb je kans op regen met een flink windje. Het is 15 tot 18 graden. Je weekend start morgen nog droog. In de middag opnieuw regen. Het wordt dan ietsje frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Bad Oeverdorp en Goedevaartsveen is de vertraging een half uur.